de dag begon, ik had me in de nacht verloren. Bij avondrood werd ik verliefd op haar gezicht. De laatste dans liet ik door niemand verstoren meisje van Valencia. Rozen voor mijn señorita. Als de flamenco klinkt, dan worden dromen waar. Rozen voor mijn señorita. Ze droeg een rode jurk, zij was mijn in één keer verwarmen. Betover mij, jij met je mooie lach. Zij was het mooiste meisje van Valencia. Rozen voor mijn signorita. Als de flamenco klinkt, dan worden dromen maar. Rozen voor Zij was mijn koning.